Dik Hark met het NOS Journaal. Eurocommissaris Reen verwacht dat het Europese steunpakket voor Portugal half mei rond is. Portugal heeft financiële bijstand nodig om uit de problemen te komen. Verwacht wordt dat het land zeker 80 miljard euro nodig heeft. De ministers van Financiën van de Eurolanden overlegden vandaag in Hongarije over het verzoek van Portugal voor een lening uit het noodfonds voor de euro. Het land zal flink moeten snijden in de sociale zekerheid. Een paar weken geleden viel het kabinet van premier Socrates omdat hij een pakket bezuinigingsmaatregelen niet door het parlement kreeg. Nu is het aan de demotionaire regering om de bezuinigingen erdoor te krijgen. Daarvoor is de steun van de oppositie nodig. Dat moet voor 5 juni gebeuren als er nieuwe verkiezingen worden gehouden in Portugal. Bij een busongeluk in de buurt van Gent in België zijn tien Nederlandse scholieren licht gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis in Gent gebracht. Die hebben, de meeste hebben nekklachten. De scholieren zijn leerlingen van het Graaf Engelbrecht College in Breda. Ze waren onderweg voor een excursie naar Liel. Ter hoogte van Gent botsten twee vrachtwagens op elkaar. De bus met scholieren kon de vrachtwagens niet meer ontwijken. De leerlingen die ongedeerd zijn gebleven worden met een andere bus terug naar Breda gebracht. De leerlingen die zijn behandeld in het ziekenhuis volgden later vandaag. In verschillende steden in Syrië wordt hard opgetreden tegen demonstranten. Duizenden mensen protesteren tegen het regime van president Assad. In de zuidelijke stad Dara zou met scherp zijn geschoten op betogers. Volgens persbureau Reuters zijn daarbij zeker drie doden gevallen. Er zijn ook schoten gehoord in Damascus, maar er is nog weinig bekend over de situatie in de hoofdstad. Het is moeilijk om berichtgeving uit Syrië te controleren, omdat journalisten nauwelijks worden toegelaten. Het weer nog, het is zonnig. Temperaturen lopen uiteen van 11 graden op de Wadden tot een graad of 18 in Limburg. Ook in het weekende veel zon.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 En dat alles doen we natuurlijk in de Euro Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5. 21e jaar nog weer van de hitlijst van Europa, de 14e aflevering daarvan. En vandaag alweer 8 eh, april 2011. Een lijst bestaande deze week uit 18 stijgers, maar 3 zittenblijvers, 17 dalers. En daar hebben we twee platen over. En die twee platen komen gewoon vanaf nul nieuw binnen moet natuurlijk wel ruimte gemaakt worden. Dat doet uh, Rihanna, is That Check, na 15 weken. En Silo Green, It's Okay, na 14 weken. Snelstijger is in handen van eh, Jennifer Lopez en Pitbull. Pas eh, laat in het volgende uur komt hij voorbij. In één keer gaan ze acht plaatsen omhoog met uh, On The Floor. En Duffy, well, well, well, zakt flink naar beneden. Van 18 naar 28 in één week tijd zakt zij dus 10 plaatsen. Langs genoteerd was vorige week in handen van Pixelot en Jason Derulo, Coming Home. En aangezien ze niet uit zijn geweest deze week, zijn ze deze week natuurlijk ook gewoon het langst genoteerd. Vorige week terug te vinden op plek 38, toen 17 weken in de lijst. Deze week staan zij onderaan. Wel 18 weken lang in de lijst met Coming Home, zakken dus naar die laatste plek toe. De twee jongste personen op dit moment, denk ik, eh, als ik zo even naar de lijst kijk, dat zijn dus Pixelot en Jason Rulo.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 Jorde Pixelot en Jason Rulo coming home. De nummer 40 alweer van deze week. En je plekje daarboven vinden we Shakira met Haas. Zij staat 16 weken in de lijst, zak van 36 naar 39. En op 38 vinden wij Rihanna met What's My Name. En ook zij is zakkend. Op 37 gaan we dan naar de eerste nieuw binnenkomer alweer. De eerste single van CeeLo Green in Europa. Dat was toch wel een eh, regelrechte hit. Fuck You, die werd zowel Radio 538 Alarmschijf, eh, eh, Future Music Star Super Twister, nummer 1 in de top 40 en de Engelse hitlijst. En kreeg ook nog eens airplay overal ter wereld. Het vervolg op deze werd een eh, iets minder groot hit, It's Okay, ook wel in de Euro Breakdown terug te vinden. Totaal stond de plaat er 14 weken in, maar sinds deze week ook verdwenen uit de lijst. Wat moet je dan als Silo Green? Nou, dan moet je gewoon zorgen voor een opvolger. Zijn show in Paradiso is dan eh, al twee keer afgezegd. Zijn album The Lady Killer, die is gelukkig wel uitgekomen. Het album is eh, redelijk gevarieerd en heeft genoeg goede nummers om een ruime voldoende te krijgen. Eén van die goede nummers, dat is toch wel Bright Light Bigger City. Het klinkt als een eh, versnelde versie eigenlijk van Billie Jean. De eerste single die was Soulful. Hier is weer wat meer ruimte voor synthesizers. En eigenlijk kun je beide nummers ook niet echt met elkaar vergelijken. De volgende hit voor CeeLo Green heet eh, Bright Light and Bigger Cities. De eerste binnenkomer van deze week vinden we op eh, plek 37 in The Year Breakdown. 35 vinden we de jongens van Maroon 5. Never gonna leave this bed. 11 weken staan ze in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 31 naar 35. En op plek 34 komen dan de Fransman Martin Solveig tegen. Al 10 jaar lang is hij een getalenteerd producer. Dat mogen we toch wel zeggen van deze man. En toch lukt het hem nooit om eh, buiten Frankrijk de hitlijst te bereiken. De single Madame, Everybody en C'est die haalden de top 40 allemaal net niet. En opeens was daar de single Hello. Dit nummer werd al gauw eh, opgepikt door de verschillende radiozenders. En na het uitgroeien tot een echte Europese superhit. Drie weken lang stond Hello op eh, nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het was Martin Solveig dus eindelijk gelukt. Gaat hij nu de top vasthouden of eh, stort hij net zo hard weer naar beneden als dat hij naar boven is geklommen? Martin Solvlak heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de Britse zangeres Kelle O'Carrack, die wij weer kennen van de eh, Block Party. En het resultaat is er wel hoor. Wordt wel een beetje Davy Guetta, Def Punk en Dead maar dit wordt toch wel weer een hit voor Martin Solvlak samen met Clay. En je hoort nu Ready to Go op nummer 34 in The Euro Breakdown. I turn it on, I the I don't know, to God. I shall you. Thank you. Wapen van Martin Solvlijk heet Ready to Go. Een andere stem die hoorde, dat was die van Calais. Beide komen ze deze week binnen op nummer 34 in de lijst der lijsten. New Your Breakdown. Iedere vrijdag komt u voorbij hier op CFM tussen 3 en 5. Een van de nieuwe platen van vorige week was van uh, City. En heet Alligator Sky. Deze week vinden we ze terug op 33. got a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to, floating on the cloud, can't nobody come close to. The concrete and the sky switch places, so now my ceiling is painted with cosmic spaces. Flying crack to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. Ha, I used to catch a cab on a Monday, now a taxi, satellites on the runway. Fly, a condo on the Milky Way, a house on the cloud, and God's my landlord. And for my rent, drive. I got that, so if you need me, you can find me in the Where alligator was I sky. When the rockets came to life. try to, cause we've been lied to. That the sun is something that we can't fly to. Well, I sit on my star and see street lights. Look up high, you miss me if you blink twice. <laughs> Imagination is high, and if you got it, you can meet me when you see me in the Where alligator was I sky. When the rockets came to life oh. and carried you away into the alligator sky. Into the alligator countdown of the continent. Once I throw on this, once I throw on this, it's over, girl. Once I throw on this, once I throw jumping in. I bought you flowers and a teddy. You've been playing hard to get with me all night. And we both know exactly what you want, right? Don't tell me what you won't do. Tell me what you gon' do. What you gon' do? Once I throw on this loud go wow wow, what you gonna say? You Act like you gon' mean, but I know that you gon' play. Break it down, dig it down, down, girl closer set the right. I'ma make it sound like Yeah, I can make it sound like I got a leather couch and a black mic And we all alone, what it sound like The night was dead, we found life I know I talk shit, but it sound right you say you can, not but that's a fib. Gotta give something, something's gotta give. I bet you love it, I win the bet. Now we laying up <laughs> cigarettes. Now I ain't even gotta say shit. you gonna say? Costner samen met Lil Wayne en de Boom Chicken Wow Wow. Drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 33, deze week één plekje verder omhoog naar 32. Voor ons heeft tijd om achterom te kijken. vinden daar op nummer 40, 18 weken in de lijst, daarmee het langs genoteerd. Pixilot en Jason Derulo, Coming Home. Shakira met Laka zak van 36 naar 39. Rihanna is ook zakkend van 34 naar 38 in de 16e week. Dat doet ze met de single What's My Name. Sheila Green, Bright Lights, Bigger City komt nieuw binnen op 37. B.O.B. Don't Let Me Fall zakt 7 plaatsen in de 14e week naar 36. Ook verlies voor Maroon 5. Never Gonna Leave This Bed zakt van 31 naar 35. 11 weken alweer in de lijst. Martin Solveig deze keer met hulp van Clay. Ready to go op 34. Oval City in de Alligator Sky hoorde je. Twee weken in de lijst nu van 37. Dan zijn we hoog naar 33 van 33 naar 32 in de derde week hoor je Mike Posner en Lil Wayne en een Boom Chicken Wow Wow. En Pink eh, Fucking Perfect vinden we dan in de 13e week op plek 31. Zij is wel zakkend van 27 namelijk naar 31. Zometeen heb ik voor jou het eh, weer en eh, verkeer. Ook even kijken hoe het verkeer in de Randstad eruit ziet. En wat voor weer we krijgen dit weekend. Dan gaan we even aan Ina vragen. De Sun Is Up. Je hoort Ina op plek nummer 30. Na tweede week gaat ze namelijk omhoog van 35 eh, naar nummer 30. en Ina met The Sun Is Up op jouw radio. Nummer 30 deze week in de Euro Breakdown. Ondertussen alweer drie minuten over half vier. Hoog tijd dus voor... Uh... Westkust, weerbericht. Vandaag een prachtige lentedag. Veel eh, zonneschijn krijgen we. Het blijft de hele dag droog en er waait een eh, matige west- tot noordwestelijke wind. Temperatuur vandaag naar een maximale 12 graden. Vanavond in de komende nacht is het dan weer helder, maar er is wel daardoor kans op wat mist. En bij niet meer dan een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 5. Morgen wederom een prachtige lentedag met volop zon. Blijft nog altijd droog en er waait een zwakke tot matige noord noordoostelijke wind. De temperatuur die zal stijgen naar maximaal 16 graden. Zondag ook weer flinke periodes met zon, maar dan ook wel wat wolkenvelden in onze regio. Het blijft wel droog en er waait een eh, zwakke zuid- tot zuidoostelijke wind. temperatuur zondag naar een zeer aangename 18 graden. Even snel kijken naar de komende week zien we maandag tot en met vrijdag een hoop zonneschijn. Maar na woensdag moeten we ook wel rekening gaan houden met af en toe een klein buitje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. En voor de verkeersupdate gaan wij natuurlijk weer even naar de ANWB. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen 1 Nes en brugge, 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A4, Hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen knopen Benelux en knooppunt Ketelplein 5 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Ketelplein is de verbindingsweg naar de A20 richting Gouda dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Van Brienenoordbrug. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat van Zoeterwoude 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Nieuwe Meer 3 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 daarna richting Arnhem voor Bunnik 6. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 3. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 6 kilometer. Het ritme van Zandvoort. Voor Short van Dam. to me, boy, I can't forget. If you think I'm coming back. Vorige week kwam ze binnen in de lijst van Europa op nummer 32. Eindelijk gaat ze een beetje doorbreken als eh, solo-artiest Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. Deze week eh, gaat ze alweer een stukje omhoog. Drie plaatsen in totaal naar 29. En voor de volgende plaat gaan we een aantal plaatsen omhoog. Komen we terecht op plek 25. Zover zijn we al onderweg met de lijst.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 You and Me at Six. En de hulp van, uh, de hulp van eh, Shiri zat er ook een beetje in. Rescue Me. Vijf weken lang staan ze nu in de lijst van 24 eh, omhoog naar 23. Niet veel winst, maar dus toch een paar plaatsjes. Daarvoor zat Dr. Dre, Eminem en Skylar Grey. I Need a Doctor. In de zesde week zijn hun alweer op de weg naar beneden. Van 21 zakten ze naar 24. De plaat ervoor, die hoorde wel, die was namelijk van James Blunt. So Far Gone. In de vierde week omhoog van 30 naar 25. Even kijken waar we dan heen gaan. Nou, doe naar eh, de nummer 22. In handen van The Britney Spears. En de single heet Till The World Ends. In de derde week gaat zij weer omhoog. En wel van 28 naar 22. This kitten got your tongue tied in Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it. You notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this good dish, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. Hell the World Ends, de zinger van Britney Spears. Drie weken in de lijst van 28 omhoog naar 22. En de volgende plaat die ik voor je heb klaarstaan is een samenwerking van Snoop Dogg en David Guetta. En dat eh, treft ons in het nieuws opeens afgelopen week. De single van eh, Charlie Sheen en eh, Snoop Dogg, die komt over een dag of twee uit, vanaf vandaag gerekend. Charlie Steen, dat is de man achter Two Half Man, of een van de mensen die meespeelt in Two Half Man op dit moment een eh, hoop gezeur aan zijn broek heeft eh, over drugsgebruik en drugsbezit en illegaal dit. En eh, misschien wel de grootste cocaïnegebruiker van Amerika op dit moment. Allemaal rechtszaken lopen daar binnen. Maar daar komt dus een single uit in samenwerking met Snoop Dogg. De twee werkten de afgelopen dagen in de studio om een nummertje op te nemen, bevestigt Snoop Dogg. Geruchten over de samenwerking die deden al langer de ronde. Charlie en ik werken in de studio om iets waanzinnigs in elkaar te zetten, vertelt de 29-jarige rapper in de Amerikaanse talkshow George Lopez Tonight. Hij is briljant. Ik vind het ontzettend leuk om met hem om te gaan. Ik hou ervan met mensen te zijn die niet helemaal normaal en gewoonjes zijn. En dat is Charlie. We maken klassiek materiaal. Al dus eh, Snoop Dogg, een 45-jarige Sheen die... Eh, zet met deze samenwerking zijn eerste stappen in de muziekwereld. De acteur die is bekend om de comedyserie Two and a Half Men. En daar werd hij dus eh, recent ontslagen. Sheen vertelt het eh, ware verhaal in een eh, theatertour die afgelopen weekend ook nog eens rammelend van start ging in Detroit en Chicago. Voor jou klaar staat de vorige samenwerking van Snoop Doggy Dog. En misschien wel de grootste man achter een hele hoop dansplaten, David Guetta. Can you be my doctor? The single oh, Hate Sweet. Me up, can you me down? So make you give it up, give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach. So you can, you can, and never take me out. Till you can taste the wind, do it again and again.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 Ze stijgt van 35 eh, naar nummer 30. Van 32 naar nummer 29 gaat Nicole Searchinger en Don't Hold Your Breath. Duffy Well Well Well doet het niet zo wel wel wel, want ze zakt in de 16e week van 18 naar 28. Het Adele Rolling in the Deep staat nu 17 weken in de lijst, zakt van 22 naar 27. Britney Spears, Hold It Against Me, 13 weken in de lijst, ook zakkend van 20 naar 26. James Blunt, So Far Gone, van 30 omhoog naar 25 in zijn vierde week. Dr. Dre, Eminem en Skylar Grey die zijn alweer op de weg terug. In de zesde week zakken ze namelijk van 21 naar 24 met de single I Need A Doctor. You and Me at 6 gaan met de eh, Shitty en Rescue Me gaan van 24 naar 23. Britney Spears, Till The World Ends. De derde week doet ze het weer goed van 28 naar 22. Snoop Dogg hoorde net samen met David Guetta en de single zwart. In hun derde week gaan ze omhoog en wel van 25 eh, naar 21.